Zes uur. Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Formule 1-coureur Gilles Bianchi is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. De 25-jarige coureur liep vorig jaar zwaar hersenletsel op... na een ongeluk tijdens de Grand Prix van Japan. Bianchi raakte nadat hij uit de bocht vloog een takelwagen. Hij werd buiten bewustzijn afgevoerd. Later is hij naar een ziekenhuis in de Franse stad Nice gebracht... waar hij is overleden. Terug op islamitische staat heeft gifgas gebruikt in Syrië. Volgens een Koerdische militie gebruikte IS het wapen tijdens aanvallen eind juni in het noordoosten van Syrië. De Koerden konden nog niet zeggen welk gifgas er is gebruikt. Aan de Koerdische kant is niemand aan het gifgas overleden. Volgens de Koerdische militie zijn de strijders die aan het gas zijn blootgesteld op tijd naar het ziekenhuis gebracht. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten in Londen zegt ook bewijs te hebben dat IS gifgas heeft gebruikt. De Engelse boulevardkrant The Sun heeft een filmpje gepubliceerd... waarop is te zien hoe de achtjarige koningin Elisabeth de Hitler goed brengt. Ze wordt geflankeerd door haar moeder en haar oom... de toekomstige koning Edward VIII. Ook zij brengen de Hitler goed. Het filmpje is waarschijnlijk gemaakt in 1933 of 34... en komt uit de privécollectie van de familie. Buckingham Palace heeft verontwaardigd gereageerd... op de publicatie van het filmpje. Een woordvoerder laat aan de BBC weten... het misleidend en oneerlijk te vinden. Hoe de Sun aan het filmpje is gekomen is niet bekend. De Israëlische premier Netanyahu heeft een telefonisch gesprek gevoerd met de Palestijnse president Abbas. Volgens een verklaring van de Israëlische regering hebben de twee gesproken over vrede. Netanyahu heeft Abbas laten weten dat het Israëlische volk vrede wil en dat Israël zijn best wil doen om voor stabiliteit in de regio te zorgen. Netanyahu wenste Abbas een fijn suikerfeest toe. Gisteren liep de Ramadan ten einde. Volgens Palestijnse persbureau Wafa heeft Abbas in het telefonische onderhoud aangegeven dat het wat hem betreft belangrijk is om volgend jaar tot een vredesakkoord te komen. Het weer, de dag begint met regen, maar later breekt de zon weer door.